Amber Brandsen met het NOS-journaal. Een trans is gisteren in de problemen gekomen. Tot drie keer toe werd de landing afgebroken. Het toestel probeerde eerst te landen op de luchthaven van Rotterdam... maar moest uiteindelijk naar Schiphol uitwijken voor een noodlanding. De Boeing had technische problemen en daarbij ook veel last van het slechte weer. De noodlanding is gefilmd door een vliegtuigspotter. Op de beelden is te zien dat de flaps niet zijn uitgeschoven. toestel landde daardoor met een veel hogere snelheid dan gebruikelijk is. De passagiers zijn ongedeerd gebleven. Na een grote brand in een scholencomplex in Rijswijk vrijdagochtend... mogen de ongeveer 100 omwonenden vannacht weer thuis slapen. De bewoners hebben gisternacht ergens anders moeten doorbrengen... omdat er bij de brand asbest was vrijgekomen. Inmiddels is de straat schoongemaakt en is gebleken dat er in de woningen geen asbest is. Het afgebrande scholencomplex en een speeltuintje in de buurt zijn nog wel afgesloten... omdat daar nog niet alle asbest is opgeruimd. In Cameroen zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 19 doden gevallen. Een vrouw blies zich afgelopen avond op bij een café in het centrum van Marua, een stad in Noord-Cameroen. Meer dan 60 mensen raakten gewond. Volgens de staatstelevisie was de dader een tiener. De actie is nog niet opgeëist. Waarschijnlijk zit Boko Haram achter de aanslag. De democratische presidentskandidaat Hillary Clinton moet in oktober getuigen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over een aanslag in Libië. In 2012 kwamen in Benghazi vier Amerikanen om het leven, onder wie de Amerikaanse ambassadeur. De Republikeinen in het congres willen weten wat de voormalige minister van Buitenlandse Zaken wist over de veiligheidssituatie in het land.